van de Vries met het NOS Journaal. De gesprekken vandaag tussen de Europese leiders en president Zelensky waren positief. Dat zegt Europese raadvoorzitter Costa. Morgen vertrekt Zelensky met een Europese delegatie naar Washington... met onder meer NAVO-chef Rutte, bondskanselier Merz... de Britse premier Starmer en commissievoorzitter von der Leyen. Ze gaan praten met president Trump... die afgelopen vrijdag één op één met de Russische president Poetin sprak over Oekraïne. Morgen wordt een belangrijke dag. Er wordt onder meer gesproken over veiligheidsgaranties... en andere voorwaarden voor een staakt het vuren. Eerder vandaag zei de Amerikaanse onderhandelaar Witkoff... dat de VS samen met Europa veiligheidsgaranties aan Oekraïne wil bieden... maar dan zonder de NAVO. Rusland zou daar ook positief tegenover staan. Criminelen dreigen de gestolen gegevens uit het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker alsnog openbaar te maken. Op het dark web hebben ze een aftelklok geplaatst met de tekst dat ze meer geld willen. Eerder zou het getroffen laboratorium al los geld betaald hebben aan de hackers. De man op wie jacht gemaakt wordt in Zeist en omgeving is nog niet gepakt. Wel heeft de politie tientallen tips binnengekregen. Vrijdag werd een vrouw belaagd in het bos door een Engels sprekende man met een Oost-Europees accent. Volgens de politie pleegde hij ernstig seksueel geweld. Hij benaderde ook een andere vrouw, die bleef ongedeerd in de Eredivisie zijn vandaag vijf wedstrijden gespeeld. NAC Breda versloeg thuis Fortuna Sittard met 2-1. Volendam AZ eindigde eerder vanavond in een gelijkspel. Het werd 2-2. PSV heeft ook zijn tweede wedstrijd van het nieuwe seizoen gewonnen. Bij SC Twente wonnen de Eindhovenaren met 0-2. Sparta won thuis met 2-1 van SC Utrecht.